het Het wereldberoemde Amerikaanse festival South by Southwest gaat dit jaar niet door. De burgemeester van de Amerikaanse stad Austin in Texas heeft noodmaatregelen genomen vanwege het coronavirus, waardoor het festival voor het eerst in 34 jaar geannuleerd moest worden. Ondanks hadden al een aantal grote bedrijven, waaronder Netflix, Apple, Twitter en Facebook, al afgezegd in verband met zorgen over het virus. Vorig jaar bezochten zo'n 75.000 mensen het Technologie- en Muziekfestival in Texas en bijna 20.000 van hen kwamen uit het buitenland. Honderden medewerkers van ziekenhuizen in Brabant kregen dit weekend het verzoek om zich vrijwillig te laten testen op corona. Directeur Van Dissel van het RIVM zei dat in Nieuwsuur. Het testen gebeurt omdat van een aantal besmettingen in Brabant niet duidelijk is wat de bron is. Van de 34 besmette mensen in Brabant is in 8 à 10 gevallen niet duidelijk hoe ze het virus hebben gekregen. En dat maakt het moeilijker om de ziekte te bestrijden. De RIVM adviseert verder iedereen in Brabant met milde gezondheidsklachten om thuis te blijven en het contact met de buitenwereld te beperken vanwege het coronavirus. Bol.com heeft honderden boeken tijdelijk van de website gehaald. De webwinkel wil met onder meer wetenschappers in gesprek over die boeken... voordat ze weer online komen en als dat gebeurt ze eventueel voorzien van extra informatie. Eerder deze week bleek uit onderzoek van datajournalistiek platform Pointer... dat er ruim 300 antisemitische en racistische boeken werden aangeboden via bol.com. De Amerikaanse jazzpianist McCoy Tyner is overleden. Dat heeft een familielid bevestigd aan de New York Times. Tyner werd wereldberoemd door zijn samenwerking met saxofonist John Coltrane in de jaren 60... met nummers als A Love Supreme en My Favorite Things. Hij componeerde ook eigen nummers. Begin jaren 90 kreeg hij twee Grammys voor albums met zijn big band. McCoy Tyner was 81. Het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur tot iets boven het vriespunt.